Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Na is ook de begroting van Utrecht te vroeg op internet gezet. Journalisten van het AD Utrechts Nieuwsblad herhaalden het trucje van de journalist... die gisteren de hand op de miljoenennota wist te leggen. Zij veranderden ook alleen het jaartal in het internetadres. En zo ontdekten ze dat een link naar de begroting alvast op die pagina was geplaatst. De gemeente Utrecht was van plan om de begroting maandag openbaar te maken. FNV-voorzitter Jongerius is blij met de Kamermeerderheid voor het pensioenplan. Gisteren stemde de Kamer in met het akkoord van eerder deze week. Jongerius noemde het in het NOS Radio 1-journaal... mooi dat de PvdA en de ChristenUnie er nog extra toezeggingen van minister Kamp hebben uitgesleept. De minister deed extra beloftes over mensen met een laag inkomen... die toch willen stoppen met werken als ze 65 zijn... Ook beloofde hij een regeling voor mensen in de WW die door de verhoging van de AOW-leeftijd in de bijstand dreigen te komen. Volgens Hongeriërs hangt alles nu af van instemming door de FNV. De federatie vergadert maandag opnieuw over het akkoord. En als het dan weer niet eens worden, gaat minister Kamp terug naar zijn oorspronkelijke sobere pensioenplan. Vannacht is in Kazachstan een Soyuz-capsule geland met drie astronauten uit het internationaal ruimtestation ISS. Aan boord zaten een Amerikaan en twee Russen. Tijdens de afdaling ontstond lichte paniek toen de verbinding wegviel tussen het controlecentrum bij Moskou en de capsule. Kort daarna werd de communicatie hersteld. Bij een ongeluk in een klimhal in Nijmegen is een man omgekomen. De man van 23 kwam op zo'n 20 meter hoogte los van het klimtouw en viel naar beneden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen. Volgens de politie was het slachtoffer een ervaren sportklimmer. Het weer, in de loop van de ochtend wat zon, vanmiddag toenemende bewolking en tegen de avond lokaal kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Blijswijk en het Gouwe Aquaduct 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam over de A4, A9 en de A2.